9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er kan nog volop geld worden gevonden voor hogere lerarensalarissen. denken veel partijen in de Tweede Kamer. Zo kan er worden bespaard op externe adviseurs, schoolbesturen... en ongevraagde cursussen voor leraren. De Kamer praat vandaag met minister Slop over de hoge werkdruk... en lage salarissen voor docenten. Een gewapende bende heeft in een Zuid-Afrikaans politiebureau drie agenten doodgeschoten. Tijdens hun vlucht brachten ze ook een militair om het leven en schoten ze nog twee agenten dood. De bendeleden hebben vuurwapens uit het politiebureau meegenomen. De Zuid-Afrikaanse politiecommissaris heeft een speciaal team samengesteld om de daders op te sporen. Haagse bronnen bevestigen dat de uitbreiding van Lelystad Airport met zeker een jaar wordt uitgesteld, zoals de Telegraaf en RTL Nieuws melden. Minister van Nieuwenhuizen geeft hierover aan het einde van de ochtend de persconferentie. Het plan was om Lelystad Airport op 1 april volgend jaar te openen voor vakantievluchten om Schiphol te ontlasten. Maar bewoners onder de aanvliegroutes zijn bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Regeringspartij ChristenUnie pleitte vorige maand al voor uitstel. Er heeft vannacht brand gewoed in een flat in Rotterdam. De brandweer meldt dat elf mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht... onder meer omdat ze rook hebben ingeademd. Meerdere flatbewoners moesten op hun balkon op hulp wachten. De brand in Rotterdam begon in een meterkast en later werd het vuur ook ontdekt in een container. De VS en Noord-Korea hadden een ontmoeting gepland staan op de winterspelen in Zuid-Korea. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De afspraak tussen vicepresident Pence en Noord-Koreaanse afgevaardigden zou door Noord-Korea zijn afgezegd. Volgens de stafchef van Pence nadat hij mensenrechten schendingen van Pyeongchang aan de kaak had gesteld. Het weer droog en straks flinke periode met zon. Het wordt 4 tot 6 graden. De komende dagen ook veel zon en elke dag iets kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum. 6 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht, kost je bijna een kwartier extra. Door een kapotte vrachtwagen op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Gorkum 10 kilometer.